5 uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. AZ hoopt nog voor de winterstop weer in het eigen stadion in Alkmaar te kunnen voetballen. Dat heeft de club bekendgemaakt bij de presentatie van de jaarcijfers. Begin augustus stortte het dak van het stadion deels in... en sindsdien speelt AZ zijn thuiswedstrijden in Den Haag. Voor medio december wordt het grootste deel van het dak weggehaald... waarna er weer in het AZ-stadion gevoetbald kan worden. En na dit seizoen wordt het nieuwe dak geplaatst. De verdachte van een zedenzaak in Alem heeft op de eerste dag van de rechtszaak alles bekend. De man van 46 wordt verdacht van ontucht met acht meisjes. Met andere meisjes maakt hij kinderporno. Bij hem thuis zijn 34.000 afbeeldingen gevonden. Het misbruik gebeurde bij de man thuis bij logeerpartijtjes. De verdachte woont al jaren in Alem en was lokaal erg actief. Vier van de vijf jongens die vastzaten voor de fatale mishandeling van een 71-jarige man in Den Haag zijn vrijgelaten. Ze blijven wel verdachten in de zaak. De man kreeg anderhalve week geleden op straat ruzie met een groep tieners. Die zouden hem daarbij hebben geslagen. Later op de dag werd de man thuis onwel, waarna hij overleed in het ziekenhuis. Strafrechtenadvocaten dreigen met een staking. In januari willen ze twee weken lang geen piketmeldingen meer aannemen. Dat zijn de zaken waarbij verdachten een advocaat krijgen toegewezen... omdat ze die zelf niet kunnen betalen. De advocaten klagen er al langer over dat de vergoedingen... voor gesubsidieerde rechtsbijstand te laag zijn. Het OM heeft vijf jaar cel geëist tegen drie mannen voor het voorbereiden van een terroristische aanslag. De drie Marokkaans-Nederlandse mannen spraken onder meer over een aanslag op het Turkse consulaat in Rotterdam. Een gesprek werd afgeluisterd door de AIVD. Verder namen ze deel aan een chatgroep en spraken ze over de gewapende strijd en mogelijke doelen voor aanslagen. Het weer bewolkt en regenachtig met een stevige zuidwestenwind. Later vanuit het westen geleidelijk droog. Ook morgen en het weekend is het wisselvallig en herfstig weer. Met neerslag en s'avonds ook onweer en windstoten. Het wordt opnieuw een graad of 18. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In de regio Noord-Holland staat bij elkaar 85 kilometer file. De meeste files leveren rond de 5 minuten vertraging op. Rond de 10 minuten ben je nu kwijt op de A2 Amsterdam richting Den Bosch. Tussen Breukelen en Utrecht en verderop bij de Leidse Rijntunnel een kwartier vertraging. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Schiphol knopen de Nieuwe Meer ook 10 minuten. A7 Zaandam richting Hoorn bij de weide Wormer bijna een kwartier.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 And I find myself trying to stay by the phone. Cause your voice always helps me to not feel so alone. But I feel like an idiot. Working my day around a call But when I pick up, I don't have much to say. So I want you to know it's a little fucked up that I'm stuck here waiting. At times debating, telling you that I've had it with you and your career. Me and the rest of the family here singing, Where'd you go? I miss you so barbecuing burgers and ribs. Used to have a little party every Halloween with candy by the pile, but now you only stop by every once in a while. Shit, I find myself just filling my time with anything to keep the thought of you from my mind. I'm doing fine, and I'm planning to keep it that way. You can call me if you find that you have something to say, and I'll tell you. I want you to know it's a little fucked up that I'm stuck here waiting.